spoedige start. Even kunnen met het NOS-journaal. In de truck zouden tientallen jerrycans en tonnen hebben gestaan. De brandweer houdt er rekening mee dat de vrachtwagen is aangestoken. De brandende truck stond afgelegen op een dijk in de uiterwaarden bij de Maas. Oostenrijk krijgt een rechtse regering, bestaande uit de christendemocratische EVP en de rechtspopulistische FPE. Na zeven weken onderhandelen hebben ze een coalitieakkoord. De inhoud van het akkoord wordt later vandaag bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat het aangekondigde rookverbod in restaurants niet doorgaat, dat er een strenger immigratiebeleid komt en dat de Oostenrijkse regering pro-Europees blijft. Kanselier wordt de christendemocraat Sebastian Kurz. Met 31 jaar is hij de jongste regeringsleider van Europa. Bij de aardbeving in Indonesië gisteravond zijn twee doden gevallen. De beving had een kracht van 6,5 en het epicentrum lag in het westen van het eiland Java. De nationale rampencoördinator meldt verder dat er zeven gewonden zijn en dat meer dan 40 huizen zijn ingestort. De aardschok werd ook gevoeld in hoofdstad Jakarta. Veel mensen vluchten de straat op uit angst voor naschokken. De Belgische prins Laurent wil zich voor het parlement verzetten tegen de vermindering van zijn toelagen. Volgend jaar krijgt hij eenmalig 46.000 euro minder. De Belgische prins vindt de korting disproportioneel. Laurent wordt gekort omdat hij zonder toestemming naar een receptie van de Chinese ambassade ging en hij hield zich vaker niet aan de regels. Hans Weijers is door de Volkskrant gekozen tot invloedrijkste Nederlander van 2017. De 66-jarige Weijers werkt bij onder meer Shell en Heineken. In de jaren 90 was hij voor D66 minister.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 looking for and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.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 哥。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 have a good, have a good time. You sleep. internet. www.zfmzandvoort.nl I was always on the road. mij handen, kijk mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven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 December Open Gangnam Style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 오빤 강남 스타일 op 스타일 op. 오빤 강남 스타일 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.